Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben vanwege het Zika-virus in Puerto Rico... de medische noodtoestand uitgeroepen. Het aantal besmettingen stijgt. In de afgelopen week werden ruim 1900 nieuwe gevallen gemeld. Door het uitroepen van de noodtoestand komt er meer geld en mankracht vrij... om het virus te bestrijden. Het Zika-virus is gevaarlijk omdat het bij ongeboren kinderen... hersenafwijkingen kan veroorzaken. De neef van de hoofdverdachte uit de Netflix-serie Making a Murderer moet binnen 90 dagen worden vrijgelaten. Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Wisconsin bepaald. Brandon Darcy zou samen met zijn oom in 2005 een vrouw hebben verkracht en vermoord. De jongen was toen 16. Hij en zijn oom werden beide in 2007 veroordeeld tot levenslang. Brandon Darcy heeft ook bekend, maar de rechter zegt nu dat de politie hem onder valse voorwenselen heeft ondervraagd. Bovendien was hij destijds minderjarig en is hij verstandelijk beperkt. Daarom mag zijn bekentenis van de rechter niet worden gebruikt. Nederlandse instanties zijn zorgvuldig omgegaan met een Iraakse asielzoeker die in januari in Alfa aan de Rijn zelfmoord pleegde. Dat concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De man was gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Hij zou daarom naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gereisd om zijn paspoort op te halen om terug te kunnen keren naar Irak. Maar hij zou het document niet hebben gekregen. Volgens de inspectie hebben de instanties juist gehandeld. De politie in Pakistan heeft een bende opgerold die in ziekenhuizen en kraamklinieken pasgeboren baby's stal. Die werden verkocht aan kinderloze paren. Ze zeiden tegen de moeders dat hun kind na de geboorte was overleden. Zeven mensen zijn aangehouden. Afgelopen tijd zijn in Pakistan meer gevallen bekend van babydiefstal. Het weer vannacht eerst helder, later licht tot half bewolkt. Overdag veel bewolking. Met vooral in de noordelijke helft van het land kans op een bui.